Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-minister Mona Keizer stapt uit de BBB en gaat als zelfstandig Kamerlid verder. Ze spreekt van een vertrouwensbreuk na de opvolging binnen de partijtop, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Dat ze erop had gerekend dat zij de partijleider zou worden als Caroline van der Plas eh, het stokje over zou willen dragen aan iemand in plaats daarvan. Weten mensen misschien heeft eh, Henk Vermeer de eer gekregen om die partij te gaan leiden. En dat is volgens Keizer een vertrouwensbreuk en eh, daarom stapt ze eruit en begint ze voor zichzelf. Mona Keizer was tot gisteren minister en vicepremier. Bij de laatste verkiezingen kreeg ze meer dan 100.000 voorkeurstemmen. De Britse politicus Peter Mendelssohn is opgepakt. Hij wordt verdacht van een ambtsmisdrijf. Mendelssohn zou, net als voormalig prins Andrew... vertrouwelijke informatie aan Epstein hebben doorgegeven. Dat zou hij hebben gedaan toen Epstein al was veroordeeld voor gedwongen prostitutie. Mogelijk heeft hij ook geld van Epstein aangenomen. De VS haalt tientallen diplomaten weg uit Libanon. Dat meldt een anonieme bron bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Aanleiding is de spanning rond Iran. De VS dreigt Iran aan te vallen als dat land niet akkoord gaat... met de Amerikaanse voorwaarden voor een atoomakkoord. In Libanon is Hezbollah actief, een bondgenoot van Iran. Sportkoepel NOC-NSF wil niet dat Russische en Belarussische sporters onder hun eigen vlag meedoen aan de Paralympische Spelen. Het Internationaal Paralympisch Comité kondigde vorige week aan dat ze dat wel mogen. Tijdens de Olympische Spelen die net afgelopen zijn... mochten atleten uit deze landen alleen onder een neutrale vlag meedoen. Het weer. In het noorden trekken de buien weg, maar vanuit het westen gaat het opnieuw regenen. In het noorden blijft het dan overwegend droog.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 And we don't walk with our heads down. Yeah, listen to the tender sound of the birds singing in the morning sun. Keep your head up, we got a long way to run. Of the birds singing in the morning sun keep your head up, we got a long way to run. We can run as far as we like. Will it fill the emptiness inside? Like a phoenix rising from our ashes. Witness fear when it rains. Yeah, she's been abused for way too long Everybody needs some light on their skin A life without love is a lie.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 In dit uur aandacht voor de optredens van Parsa en Bieke. We trappen af met dat optreden van Parsa en daarna volgt het interview wat we met hem hebben gehad. upside down. Upside down. When all of the above is upside down. step at the time you feel change? Time flew by so quick. I still see. music and now he's helping me with mine. Can I get a big hand for Theodore Arts? On bass, we have Chris. And Chris is amazing. He drives one of those old school cars that's. He's just a very cool guy. going I get a very big applause for Chris. On drums, we have my best friend that I write all this music with, and it's kind of surreal that we are <laughs> performing this actually. Uh, can I get a very big hand for Jesse on drums? Like a very big hand. Last but not least, we got Luca on keys. And Luca is the housemate of Jesse, and I met him through him. And once he played the keys for the first time, I was blown away. And today's gonna show you. Gotta get a big hand for Luca. Take it away. Thank you, Luca. we got two more songs for you. do we and oh, my head keeps spinning, spinning. I'm wondering how can I end? I can't seem to find the words I'll have these thoughts. It's better to have loved I can't even love my Our are three they do lie. So why does this feel so right? I saw you in the tram one day. With your headphones on while you drift away. I keep on wondering how it ends. The castle where after all. Find me a way to leave all the. Never Hallo. Deelnemer aan de voorronde van de Rob Akta Award. Zeker. Ehm, ja, voor de mensen thuis die dat niet weten, maar ik heb hem al eens eerder gesproken tijdens het Sneak Peek Festival van vorig jaar. Zeker. Sneak Peek Festival, korte uitleg. Dat is een, eh, een aantal eh, nummers eh, spelen. in Theater de Liefde kan ik me nog herinneren. Zeker. Wat is er gebeurd sinds Sneak Peek en nu? Eh, bij, Sneak Peek stond ik met een, bij Sneak Peek stond ik met een gitarist. En vandaag sta ik voor het eerst met een volledige band. Ja? Te gek is, ik schrijf al mijn nummers met Jesse. En dit is het huisgenootje van Jesse. En dit zijn hele goede vrienden van mij die mee willen spelen. Dus ja. te gek. Eh, even wat voor muziek maak jij eigenlijk? Ik maak alternatieve pop met soul en rock invloeden. Dus eh, je zou kunnen denken aan artiesten zoals Tamino, Coldplay, Radiohead. Eh, ja, dat eigenlijk. En dan ook nog invloeden van mijn eh, cultuur, Iraanse invloeden, toonladders en dergelijke. Ja, als je zegt Iran, kijk je er soms nog wel eens naar eh, wat, wat zich daar afspeelt in dat land. Zeker. En is dat ook te horen in je muziek? voornamelijk de muzikale invloed. Ik, qua tekst gezien heb ik niet heel veel qua dingen erin verwerkt, omdat het meer vanuit persoonlijke ervaringen gaat. Mhm. Natuurlijk, mijn ouders die zijn daar geboren. Mijn zus ook. Ik ben zelf hier geboren. En ik leef heel erg mee met wat daar gebeurt heel erg. Maar ik heb nog, dit zijn vrij, eh, niet oude nummers, maar ik heb niet de tijd gehad om nog die teksten te kunnen schrijven. Wat ik wel heel graag wil. Ja. Dus we kunnen nog eh, wel wat eh, ga je verwachten. Zeker. Um, dan heb je ook al wat uitgebracht. Zeker. Er moet een en ander op Spotify staan. En, er komt nog heel veel moois aan waar wij samen mee bezig zijn. Dus. Ja, want dat is natuurlijk de, de volgende vraag. Want zo'n optreden, 20 minuten spelen. Ja dat houdt dus in. Nieuwe muziek. Ja, nieuwe muziek. Zeker. Ga je dat, eh, ga je dat ook eh, brengen? Het plan, wat nog niet helemaal uitgeschreven is, is dat in september de eerste single uitkomt. En wij zijn gewoon bezig met een heel mooi album. En alles wat we vandaag spelen is ook deel van dat album. Dus zeker. Ja, ja. Eh, dus er komt, uh, de, komt zeker album. spelen op zo'n podium. Hebben jullie al eerder eh, gespeeld? Eh, met, eh, Niet in deze bezetting, maar we zijn wel ervaren muzikanten. Dus we hebben, vorig jaar stond ik hier natuurlijk met Theo als gitarist. Het wordt wel voor het eerst in een lange tijd dat ik weer als frontman ga staan. Mhm. Maar ik heb er volledig vertrouwen in. Ja, hoe anders is dat? Want als je bij hem in de band speelt, is dat natuurlijk heel anders dan dat je zelf in beeld staat. Je stage presence is natuurlijk ook belangrijk, maar niet zo belangrijk als een frontman. En vocaal gezien is het ook uitdagend om te spelen en te zingen tegelijk. En bij Theo en bij andere acts kan ik mezelf terugdekken en dienend spelen. Maar dit is de real deal voor mij. Is dat, eh, dit is jouw ding eigenlijk. Ja. Eh, dan uiteraard van waar kunnen ze Parza vinden op het wereldwijde web? Jullie kunnen mij volgen op Instagram. Eh, dat, mijn Instagram is Parsa Tobias. Daarin heb je een link met een linktree waar je mijn Spotify kan vinden en alle nummers die uit zijn al. En er komt nog heel veel moois aan. En tot zover het eh, gesprek met Parsa. We gaan door met de tweede act van vanavond. En dat is bieken. slok me op. en mooi. Als je dat in jezelf kunt omarmen, wat blijft er dan over? Als de scherpe randjes blijven, de pieken, de dalen, mogen zijn als ik val <laughs> Ik wil dat alles snel gaat. Sneller dan ik kan dragen. Ik kan het niet aan. En alle pijn nu loslaat. Maar ik kom niet verder. Loop blind achteruit. Er zijn zoveel lagen. Begrijp me, we staan. We wil ons veel vooruit. Ik wil dat alles snel gaat. Ik kan mezelf niet verdragen. Ik spring uit mijn lijf, lijkt van binnen of heel stilstaan. Versmelt ik tot plastic, trek strak om mijn huid. Ik weet, ik moet praten, begrijp me, bestaat me, wil nog veel vooruit. Ik wil dat alles Ik wil dat alles snel gaat. Ik wil dat alles is. handen, voel de ravelige randen. Loop niet weg, pak ik alles uit. Was de modder uit mijn straten, zonder woorden zijn de dagen. En ik voel diepe scheuren in mijn still Op de bas Niels van der Waarde. Op de drums Jessica de Koningin. Gitarist Marco. <laughs> Ik ben Bieke. Dank jullie wel. De voorronde van de Rob Akda Award gaat gewoon door. En naast mij staat Bieke. Hallo. Ik heb even wat uh, zitten zoeken. Maar oh, ja. ik weet ook dat jij in een ander radioprogramma geweest bent bij collega Maarten Verduin. Ja. Eh, dat weet het. RPL woorden podium 107 op de zaterdagmiddag. Eh, daar was jij geweest. Uh, je hebt iets met GGZ. Ja, klopt. Ik ben eh, verpleegkundige in de GGZ. Ja. En zelf ook cliënt geweest in de GGZ. Ja. En eigenlijk merkte ik, is er niet zoveel verschil tussen aan welke kant van de tafel je zeg maar zit. Mm. Dus dat hele ding van hoe je het leven doet en met je emoties omgaat en hoe je het leven vormgeeft, dat inspireert mij heel erg. Dus dat hoor je ook in mijn muziek. Eh, dat is ook meteen de volgende vraag. Ehm, zit daar dan ook een behoorlijke lading van jouzelf eh, in met wat je dan hebt meegemaakt daar? Ja, zeker. Er zit een soort. Wat me opviel is eigenlijk wie je ook bent, waar je vandaan komt, wat ook je sociale klasse is. Mhm. We moeten allemaal door pijn heen van het leven, het leven verdragen. En hoe je daarmee omgaat, zeg maar, dat is voor heel veel mensen hetzelfde. Mhm. En ook voor mij. Ja. Dus dat, ja, ik vind dat super interessant. Ik neurt daar eigenlijk een beetje op. Ik ga er helemaal zo in zo'n gevoel en dan wil ik dat helemaal omarmen in een nummer. Ja, en wat ga je dan eh, als je hier op het eh, podium staat tijdens de Rob Agda Award doen met je collega's ja. of als bandleden zijn? Ja, het vette is gewoon door met de band komt het echt tot leven. Dus elke song heeft best wel een eigen gevoel waar we helemaal in gaan. Mhm. En waarmee we ook eigenlijk die gevoelens vieren. Dus ook de beetje rafelrandjes van het leven. En dat hoor je dan terug bijvoorbeeld in synthesizers of in een gek effect op de gitaar. En zo komt alles samen. En ja, dat vind ik het allerleukste wat er is. en over jouzelf, eh, achtergrond, heb je iets met muziek ooit gedaan en songwriting en noem maar op? Nee, ik durfde niet eh, te auditeren voor mhm. een... Ehm, muziekschool. Daarom ben ik verpleegkunde gaan doen. Want dan heb je altijd iets om op terug te vallen. Maar het bleef gewoon zo aan me knagen de hele tijd. Dat ik gewoon bleef. Op een gegeven moment ging schrijven. En toen ben ik het maar gewoon gaan doen. Mhm. En zo is het gaan groeien. Ook door mensen die hun kennis met mij hebben gedeeld. Dus bijvoorbeeld hoe het nu is vergeleken met wat ik in de studio heb gemaakt, is zo anders. En dat heb ik echt ook heel erg te danken aan mijn band. Gewoon hoe zij dingen horen ja, dat is gewoon een feest om eh, samen te maken. Eh, dan is er nu een optreden, 20 minuten lang. En gaat dat nog iets leiden tot bijvoorbeeld nieuw materiaal of wat dan ook? Nou, we zijn sowieso blij dat hier, we horen dat alles ook wordt gefilmd en zo. Dus dat is super fijn voor ons. Eh, en eigenlijk het belangrijkste nieuw wat er aankomt is dat we 6 maart onze release show gaan doen in Utrecht. Dus... Dat, is, dat al een eh, leuk vooruitzicht. Ja, en dat is heel vlot ook al, dus heel veel zin Dan de afsluitende vraag. Waar is Bigger te vinden op het wereldwijde web? Ja, nou dat kan op... Eh, zal ik hem naar de camera doen Ja, natuurlijk. Ja? Oké. Eh, dat kan op social media op uh, Bieke.music. En op Spotify of andere, waar je ook luistert, is het Bieke. Dus B-I-E-K-E. E. Duidelijk. Ja, thanks. En tot zover het gesprek met Bieke. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van het tweede uur van Alternative FM en het eerste uur van deze tweede voorronde van de Rob Akda Award die op 19 februari is gehouden. Voordat mensen gaan reageren van wat heb je helemaal aan het eh, begin van dit uur gedraaid, dat was Max Polman met eh, Roadless Travel. We sluiten het uur af en we zijn straks nog terug en dat doen we met onder meer een stukje muziek van Semuta.